Het aan IS gelieerde persbureau Amak meldt dat islamitische staat de verantwoordelijkheid opeist. De Franse autoriteiten zeggen dat ze weten wie de schutter was, maar ze hebben geen naam of nationaliteit bekendgemaakt. gemaakt. In de Parijse voorstad Shell waren vannacht huiszoekingen. Een deel van de creatieve sector in Nederland dreigt af te sterven, waarschuwen de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur. Veel kunstenaars zijn ZZP'er, werken tegen een laag uurtarief en bouwen nauwelijks pensioen op. Ze moeten zich beter organiseren en ook de overheid moet maatregelen nemen, vinden de SERG en de Raad voor Cultuur. De Amerikaanse staat Arkansas mag van een hogere rechter toch doorgaan met het uitvoeren van doodstraffen. Een farmaceutisch bedrijf dat een van de middelen voor de executies maakt, wist dat in eerste instantie met succes tegen te houden. Mogelijk zullen vijf ter dood veroordeelden snel worden geëxecuteerd. De autoriteiten van Arkansas hebben haast, omdat een van de drie benodigde middelen beperkt houdbaar is. Het aantal bloembollentelers is sinds 2000 met 40% afgenomen. Volgens de nieuwe landbouwcijfers van het CBS hielden vooral kwekers van narcissen en gladiolen ermee op. Er zijn nu nog zo'n 1600 bedrijven die bloembollen telen, maar die zijn wel groter dan vroeger. De tulp is bij de telers het populairst, gevolgd door lelies en hyacinten. Ajax heeft zich in Gelsenkirchen ten koste van Schalke 04 geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Schalke won in de verlenging met 3-2, maar dat was ruim voldoende voor Ajax om de halve finale te halen. Het weer, wolkenvelden en later soms wat zon. In de middag een enkele bui en het wordt zo'n 12 tot 16 graden. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 3 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoogmade tot aan Roelevarensveen 3 kilometer.